ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De ministers zijn nog altijd in het katshuis aan het overleggen hoe het nu verder moet met het kabinet. Volgens Haagse bronnen is de kans groot dat premier Schoof later vandaag het ontslag van het kabinet gaat aanbieden aan de koning. We gaan eventjes naar de reacties op straat en specifieker nog de gemeente Rukven in Brabant is dat. Want nergens anders werd er zoveel op de PVV gestemd als daar. En zo klinken de reacties daar op de geklapte coalitie. Heftig. Waarom? Waarom? Wat gaat er nu weer gebeuren dan? toch? er is weinig van terechtgekomen. Ja, dat heeft van het begin af aan uh, niks gewist, hè? Kwam het voor u onverwacht? Ja, nee hoor, helemaal niet onverwachts. Nee, nee. Staat eraan te komen. Ja. Bent u teleurgesteld? Helemaal niet. Nee. Dan krijgen we weer verandering, Ja, het is dus nog wel even afwachten of er nieuwe verkiezingen komen... of dat het kabinet toch met pleisters aan elkaar blijft. Minister Keizer van Volkshuisvesting trekt het plan in om de sociale huren voor twee jaar te bevriezen. Dat is iets wat de PVV graag wilde, maar omdat fractieleider Wilders, ik zei het net al even, alle ministers heeft teruggetrokken, ziet Keizer geen reden meer om dat plan door te zitten. Dat zijn ze vlak voor de extra ministerraad. En dan vind ik het mijn verantwoordelijkheid om nu deze nieuwe politieke werkelijkheid er is, snel duidelijkheid te verschaffen en een wetsvoorstel wat uiteindelijk dus naar eh, de zeer grote waarschijnlijkheid zou sneuvelen in de Staten-Generaal van tafel te halen. Voor huurders in de sociale sector betekent dit dat de huren dit en volgend jaar toch mogen stijgen. De overheid in Nigeria gaat ervan uit dat er 700 mensen zijn omgekomen door overstromingen vorige week. Ruim 500 anderen worden officieel nog vermist, maar naar hen wordt niet meer gezocht omdat de kans niet heel is dat er nog iemand te redden is. De overstromingen in Nigeria ontstonden na urenlange regenbuien. En een stiekeme truc van Meta. Dat bedrijf kon sinds september meekijken op Android-telefoons... waar de Insta- of Facebook-app op geïnstalleerd was. Dat ontdekte een internationaal team van onderzoekers. Door een technische truc kon Meta je surfgedrag koppelen aan je inlog... en zelfs als je in de incognito-modus op internet zat. Google, het moederbedrijf van Chrome en Android... probeert te zorgen dat het volgen niet meer kan. Het weer dan nog. Het is zonnig met later vanmiddag vanuit het westen wat meer bewolking met ook kans op regen.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 Goedemiddag.